Gert Kluk met het NOS Journaal. Amper een maand na zijn president Trump in Florida zijn achterban toegesproken. Ik wil onder vrienden zijn, ik wil onder het volk zijn, begon hij zijn toespraak voor de ruim 9000 aanhangers. Hij herhaalde zijn campagnebeloftes en trok opnieuw fel van leer tegen de media. Trump sprak ook over veiligheid en het gevaar van moslimterrorisme. Hij verwees daarbij naar terrorisme in landen die veel vluchtelingen hebben opgenomen, zoals Duitsland. Ook had hij het over wat er gisteravond gebeurde in Zweden... Hij leek ermee te verwijzen naar een aanslag, maar hij ging er verder niet op in. De Iraakse strijdkrachten beginnen een offensief tegen IS in het westen van Mosul... en premier Abadi spreekt van een nieuwe fase in de bevrijding van de stad. De afgelopen maanden werd het oostelijk deel van Mosul al heroverd. De Iraakse luchtmacht heeft boven het westen van Mosul miljoenen flyers uitgestrooid... waarop staat dat het offensief op het punt van beginnen staat. In West-Mosul wonen mogelijk nog zo'n 650.000 mensen. Islamitische staat is er sinds 2014 aan de macht. De bevolking van Ecuador kan vandaag een nieuwe parlement en een nieuwe president kiezen. Daarmee komt er een einde aan de tien jaren van links-autoritair bestuur van president Rafael Correa, die niet herkiesbaar is. De socialist bracht economische voorspoed met dank aan de inkomsten uit de olie, die hij overal tot in natuurgebieden aan toe uit de grond liet halen. Maar met de val van de olieprijs stagneert de economische groei in Ecuador. De opvolger van Korea zal waarschijnlijk bij het Internationaal Monetair Fonds aankloppen voor leningen. Het weer bewolkt met uitzondering van het zuidwesten overal wat regen. Vanmiddag wordt het weer droog, het wordt 9 graden.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 Uh, samenstelling en presentatiedag, De eh, Auko Beuving. En we gaan jazzmuziek draaien. Dat is natuurlijk een mooi begin met Coleman Hawkins. eigenlijk een van de, ja, de nestor van de saxofonisten. heeft heel veel betekend voor de ontwikkeling van de, de jazzmuziek natuurlijk. Mooi nummertje. niet zo bekend, Body and Soul. Maar make someone happy. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Maak iemand gelukkig, zou ik zeggen. Hoe ga jij iemand gelukkig maken vandaag? Eh, wat hebben we op de rol staan? Ik zal eens even kijken wat, we, wat je mag verwachten. Eh, Duke Ellington, de eh, Far East Suite zie ik staan. Ik zie Lester Young staan. Ik zie Anna Siese staan, een, een Zweedse. Joey DeFranco. Edwin Rutte komt hier terug. Eh, Don Sherry. Nou, er zit van alles bij. Oud en nieuw door elkaar in een mooie mix. En we beginnen met eh, Barbara Rose. Barbara Roseanne. Cooking a breakfast for the one I love. coffee is klaargemaakt door je lief. Dat, zou, dat wil je nog meer. Misschien een Engels ontbijtje. Misschien een beetje havermout. Misschien musli. In ieder geval wat sinaasappelsap. En op zondag een ei. Dat hoort erbij, toch? Eh, ja, de Dixieland. Volgens mij sterk in opkomst weer de laatste jaren. Als je ziet hoeveel Amerikaanse bandjes op dat vlak er bezig zijn. Maar goed, dit was eh, Barbara Roseanne with the Vince eh, Cardiano Nighthawks. Ja, bekend bandje uit filmmuziek ook. Eh, eens even kijken. Duke Ellington had ik dan staan. Een hele bekende van Duke Ellington. Is van Mm-hmm. Duke Ellington eh, en het nummer van Duke Ellington en eh, Strayhorn natuurlijk is van, eh, en dat is van de LP The Far East Suite, een LP uit 1967. Ja, toen ging de jazz ook een beetje naar andere stromingen kijken, Afrikaanse muziek en zo. toch wel een mooie LP. iets nieuws, Bad Hart 2016. Jazzman voor haar laatste cd. Fire on the Floor, Jazzman. Beetje jazzy nummer. One, two, three. He plays so sexy to me. Three, four, five, six. Kid's got some brand new licks. Six, seven, eight. Down by the snake at the lake, there's a joint that's ready to blow. Every hound in the band's got a sound howling away.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 opening van haar cd Fire on the Floor. Jazzman, Hart. Wat een geweldige stem, hè? Eens even kijken wat we dan erop hebben. Oh ja, Land of Giants, McCoy Tyner. Even kijken of ik die zo gauw vinden kan. McCoy Tyner. Dat is eh, eh, McCoy Tyner op piano, Bobby Hutcherson vibes... Uh, eh, Moffett Moffat bas en Eric Harlett drums. En ik doe het nummer, eens even kijken welk ik uitzoek van dat cd'tje. Land of... For All We Know, dat is een mooie, McCoy Tyner. Roy Tyner. Land of Giants. Een mooie cd. Eh, ja, ik, de, laatst kom ik in, eh, eh, ja, ontdekte ik eigenlijk een bekende bariton saxofoonspeler die ook een big band, een jazzband erop nahoudt in Barcelona. Joan Gamorro heet hij. En ja, op YouTube staat een aardig filmpje van. Hij heeft ook onlangs nog een nieuwe cd uitgebracht die zeer de moeite waard is. Maar ik ga het via YouTube laten horen. Eh, het nummer Skylark van Hokie Carmichael natuurlijk. Mooie uitvoering dit. Yeah. Mooi nummer. Skylark van eh, Motus. Andrea Motus, trompet. Uh, speelt trompet en ook saxofoon. En eh, Joan uh, Gamorro, Big Band. En het nummertje Skylark. fraai, zou ik zeggen. Er staan heel veel filmpjes op YouTube van deze bariton saxofonist. ook met zijn eigen jeugd jazzorkest, zou ik bijna zeggen. Zeer de moeite waard. een oude rot komt dan Lester Young. welke heb ik even kijken welke cd ik had uitgekozen. Press and Teddy. Het nummertje uh, Louise. Mm-hmm. En Teddy is een, eh, een, eh, LP uit 1956. Eigenlijk ook een beetje de toptijd van Lester Young natuurlijk. En Teddy is natuurlijk Teddy Wilson op piano. Lester Young die uh, speelt tenorsaxofoon. Uh, Gene Remy, Bas en Joe Jones hoor je nog een lekker op de drums keer gaan. ja, deze LP van, is, wordt gerekend tot een van de hoogtepunten in de jazz eigenlijk. En zeker de moeite waard. tijd voor iets vocaals. En dan kom ik bij een, een volgens mij een Zweedse Anna Sisse. But Beautiful. a good thing or it's bad, but beautiful, beautiful to take a chance. And if you fall, you fall. And I'm thinking, I would mind at all. Love is terrified or it's scared. It's a problem or it's play. It's a heartache either way, but it is so beautiful and I'm thinking if you were mine, I never let you go, and that would be so beautiful. I zondagochtendklanken zou ik bijna zeggen. Anna Sisse, Uh, eh, Zweedse. But Beautiful van haar cd. But Beautiful cd uit 2007. En dan kom ik bij een bekende eh, jazzmuzikant. En die heet Joe de Francesco. Eh, van zijn cd Ballads and Blues. Het mooie nummer Basing Street Blues. Joe de Francesco eh, op de cd Ballads and Blues. Ik zag dat Kerry Bartz ook nog op twee nummers meespeelt. Mooie cd ook. Eh, volgens, volgens mij was zo, vorige week was hier in Zandvoort Edwin Rutte. En toevallig vond ik nog een opnametje van hem. Als de, een van de beste Nederlandse sketters, zou ik bijna zeggen. En die laat ik nu horen. Edwin Rutte en de Golden Coast combo. Eh, Golden Coast combo speelde volgens mij Rogier hier van Otterlo in. Edwin Rutte. Eh, ja, hoe is dat sket eigenlijk ontstaan? Ik hoorde laatst eens vertellen dat dat eh, kwam door Louis Armstrong. Louis Armstrong eh, moest spelen en was een opname het maken zelfs. En toen viel zijn muziekstandaard om, waar ook de tekst op stond. En toen is hij, de tekst meer, toen is hij maar geluidjes gaan produceren. De begin van het sketten. Eens even kijken, wat doen we dan hierachter? Wat past hierachter? Nou, hier past altijd Don Cherry achter natuurlijk. Just for you. Featuring Ornette Coleman. Just For You, Don't Cherry. Uh, featuring Ornette Coleman. Een eh, cd'tje uit 1991. Ehm, dat is de laatste film uitgebracht. Eh, de 50 Fifty Shades of Darker. Een follow-up voor Fifty Shades of Grey. En daar zit ook aardige muziek in. Onder andere deze van Jothe James. Even kijken wat ik hier heb staan. Hier heb ik hem. Nee, ik heb hem helemaal niet. Ik heb hem niet meegenomen. Nou, dan wordt het wat anders. Dan gaan we wat anders draaien. Lee daar is onlangs een cd van uitgekomen. Luister maar. is een, eh, een cd die onlangs uitgekomen is eh, van eh, Lee Konitz. op de piano Kenny Barron, bassist Peter Washington en drummer Kenny Washington. En daar staan een paar zeer mooie tracks op. Stella bij Starlight is echt fantastisch. Maar het duurde veel te lang, kon ik niet draaien. Maar ook Darn, The Dream en Out of Nowhere, prachtige cd. Zeker de moeite waard om te gaan beluisteren. En eh, inmiddels heb ik ook weer José James uit de titel, uit filmmuziek van de Fifty Shades of eh, Darker gevonden. You can take that away from me. There are many many crazy things that will keep me loving you. And with your permission, may I list a few. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all no, no, they can't take that away from me.